7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer reageert kritisch op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Die besloot vandaag de belangrijkste rente te verlagen naar 0% en de geldkraan verder open te draaien. Volgens de VVD heeft de lage rente negatieve gevolgen voor de Nederlandse pensioenpotten en spaarrekeningen. Ook oppositiepartij SP vindt dat de ECB op de verkeerde weg is door nog meer geld in de financiële markten te pompen. Volgens het CDA betalen Nederlandse spaarders en gepensioneerden de rekening... en kunnen Zuid-Europese landen nu bijna gratis lenen. Er komen geen nieuwe maatregelen om moskeeën te beschermen. Dat heeft minister Ascher van Sociale Zaken gezegd... na een overleg met de verschillende moskeebesturen. Aanleiding voor het gesprek waren de recente dreigementen tegen een aantal moskeeën. Daarbij werd onder meer een brandbom gegooid naar een moskee in Enschede. In een vervolggesprek praat Ascher verder met de moskeebesturen... en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... over het dreigingsniveau rond moskeeën. In de gelekte documenten over ruim 1700 IS-strijders staan de namen van twee Nederlanders. Ze komen uit Amsterdam en Leiden en zijn bekend bij de inlichtingendiensten. Deze week werd bekend dat honderden documenten met gegevens van IS-strijders in bezit zijn van Duitse en Britse media. De toekomst van Fortuna Sittard blijft onzeker. Vorige week bepaalde de KNVB dat de club uit de Jupiler League het seizoen mag afmaken, maar het is de vraag of dat nog wel mogelijk is. Fortuna Sittard kwam nog steeds met grote financiële problemen. De spelers en staf hebben dit jaar nog geen salaris gekregen. Volgens crisismanager Van der Kraan moet Fortuna haast maken met het zoeken naar geld. Er is minimaal 9 ton nodig om de club draaiende te houden. Het weer, vanavond blijft het droog en vanuit het noordoosten neemt de lage bewolking toe. Het koelt af naar 2 graden aan zee tot iets onder het vriespunt in het zuidoosten. Morgen begint bewolkt, maar smiddags flink wat zon bij 9 tot 11 graden.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 From the way you talk to the way you move. Everybody is watching you. Cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? Cause I've been by myself all night hoping you're someone I used to know. Somebody told me that you'd be here. van Adele. Nou ik had beloofd om een verzoekplaatje te draaien. En dat ga ik ook doen. Dat verzoekplaatje is Me, Myself and I.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 twee weken geleden uitgekomen. want dat is Wolf van Tunge Het is kwart over zeven. Tijd voor de evenement in Zandvoort voor de jeugd. Dan beginnen we op 19 maart. Op 19 maart is de 30 voor Zandvoort er weer. De 30 kilometer wandeling start om 8 uur 18 kilometer start om 9 uur. Beide zullen deze wandelingen tussen 12 en half 6 finishen in het dorp. Kijk voor meer informatie op www.30voorzandvoort.nl Op 20 maart is er ook weer de circuitrun die deels voor het centrum van, eh, door het centrum van Zandvoort gaat. De runners starten in de Pitstraat rond kwart voor elf en zullen finishen rond een uur of vier. Kijk voor alle informatie op www.omloopverzandvoort.nl Ja, en zoals ik al beloofd had, zou ik mijn eh, mix gaan laten horen tot aan het volgende nieuws. Ik ga hem even opstarten. Ja, oké. Dus ik ga nu lekker drie kwartier mijn mond houden. En eh, mijn mix laten horen. En ik hoor graag van jullie wat jullie ervan vonden op eh, Facebook bij CFM Jong Zandvoort. En eh, ik wens jullie nog een eh, heel fijn weekend. En ik zeg tot volgende week. En straks om 8 uur komt Alternative FM. Dus ik zeg dus tot volgende week. En geniet lekker van de mix. Hier komt hij aan. Presented bij DJ Atomski. Look at what you've done. Stand still, falling away from me. Take so long. Fires out. What do you want to be? said a word you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Yeah, you never said a word you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. there. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me no oh, more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. straight a little bit.